Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit moment gaat Zeeland op standje code oranje. Het kan daar flink hard gaan waaien en regenen. Later vandaag geldt oranje ook voor Zuid-Holland, Noord-Holland, het IJsselmeer en de Wadden. Nou, een stormachtige dag dus. Deze jongen mocht van zijn moeder niet op de fiets naar school. Ja, mijn moeder zei, ga maar met de bus. fiets je wel vaker met storm of neem je altijd op advies van je moeder de bus? Ja, ik neem altijd wel mijn advies van mijn moeder aan. heel verstandig. Een aantal scholen blijft zelfs dicht. En op Schiphol zijn honderden vluchten geschrapt. De ANWB hoopt dat veel mensen niet de weg op gaan en een dagje thuis werken. Maar dat kan natuurlijk lang niet bij alle banen. Deze visboer gaat bijvoorbeeld wel op pad. Er moet heel wat gebeuren, wil deze wagen omwaaien. Wij zijn er gewoon hoor. En hoe kijk je dan eh, tegen de terugweg aan? dat zien we wel als het, eh, als het, als het moment daar is. <laughs> die terugweg die kan nog lastig worden. Er zit door het slechte weer een flinke avondspits aan te komen. Demonstranten van actiegroep Kickout Zwarte Piet... en waarnemers van Amnesty International die de boel in de gaten kwamen houden... zijn vorig jaar bij een protest in Staphorst niet goed beschermd door de politie. Dat zegt de inspectie na onderzoek. Actievoerders waren onderweg om te protesteren tegen de Sinterklaasintocht in Staphorst. Bij de afrit van de snelweg werden ze aangevallen door tegendemonstranten. Amnesty International stuurde waarnemers. Die werden ook belaagd met eieren en olie. De inspectie vindt dat agenten hadden moeten ingrijpen. het lijkt erop dat 20 Nederlanders vandaag eindelijk weg kunnen uit de Gazastrook. Volgens een Duits persbureau is de grens weer even opengegaan, net als gisteren. Er was opnieuw een lijst met daarop de namen van mensen die zouden worden doorgelaten. En daarop staan dit keer dus ook Nederlanders. En de man in Capelle aan den IJssel had gisteravond beter wat meer geduld kunnen hebben. Hij fietste door rood en werd gesnapt door de politie. En toen agenten zijn naam door hun systeem haalden... zagen ze dat de man werd gezocht in Duitsland. Hij moet daar 15 jaar de bak in en krijgt ook nog een boete voor door rood rijden.